muziekje klinkt wel heel raar. Ik ga hem afzetten. We zijn in afwachting eh, van de opening van de gemeenteraadsvergadering, de commissieraadsvergadering. Hedenavond. Ik zie dat eh, Kees Mettes voorzit. En ik hoor hem praten, maar hij heeft denk ik zijn knop niet ingedrukt, want ik krijg geen stem erbij. even kijken. Nou, ik vraag even uw geduld. Ik snap niet waarom er geen stem bij is. We gaan even in die tussentijd toch een muziekje opzetten. goedenavond. Uh, Dolly Tempierik hier. Ik eh, ben hier in de studio om de commissievergadering uit te zenden. Ehm, we zien momenteel Gertjan Bluis, de wethouder, eh, die spreekt in. Maar er is gewoon geen geluid. En waarschijnlijk ligt dat toch bij de gemeente. Want we hebben het ook via andere apparatuur geprobeerd. Dus ik ga even terug naar het eh, gewone kanaal. En we gaan proberen om dit voor u op te lossen. Want ook via de eh, computer en de stream kunt u niets horen. Dus we gaan uh, eraan werken om het voor u op te lossen. En ondertussen kunt u naar de muziek luisteren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. don't show. breek even in ehm, op de playlist. Want eh, eigenlijk zouden we vanavond een vergadering uitzenden eh, van de raadscommissie. Eh, helaas is er een technisch probleem in het raadhuis... waardoor er geen geluid doorkomt via de middelen die we daarvoor ter beschikking hebben... Ik, eh, sta, ik sta op wachten om het op te vangen, want men is hard bezig, hard aan het werk om het probleem op te lossen. Dus zodra we weer geluid hebben vanuit het raadhuis, gaan we subiet overschakelen, zodat we eh, van alles kunnen volgen over wat er vandaag in het raadhuis aan het Raadhuisplein in, hier in Zandvoort besproken wordt. Ik vraag nog uw geduld en we gaan nog even naar de muziek luisteren verder. this movie that I think you like. This guy decides to quit his job. take what's you the deal, make room for her. Or she'll leave every a showstopper.